uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Obrador ligt onder vuur... omdat hij tijdens een persconferentie het nummer van een journalist van de New York Times openbaar maakte. De krant onderzocht vermeende banden van mensen rond de president met drugscriminelen. Volgens Obrador klopt daar niets van. De New York Times noemt het een zorgwekkende en onacceptabele tactiek van een wereldleider... Een privacywaakhond in Mexico gaat onderzoeken of de president de regels heeft overtreden. Volgens Obrador zelf heeft hij niets fout gedaan en gelden voor hem als president andere regels. De raketaanval op een vrachtschip in de Rode Zee heeft geleid tot een milieuramp. Volgens het Amerikaanse leger is door de aanval van de Houthis olie uit het schip gelekt. Er drijft een olievlek van 29 kilometer in de Rode Zee. Het schip ligt in de Golf van Aden. De bemanning is van boord gehaald door een maritiem beveiligingsbedrijf en in Djibouti aan land gezet. De Brenner Autobaan is open, weer open in Oostenrijk. Door de hevige sneeuwval werd de weg gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden sindsdien stil. De snelweg loopt van Innsbruck naar de Brennerpas in Italië. De ANWB kreeg meldingen van Nederlanders die vaststonden na hun vakantie. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde daarom dekens, eten en drinken uit. De sneeuw zorgde ook in Tirol voor overlast. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim 454 miljoen dollar. Een rechter in New York legde hem vorige week 354 miljoen dollar boete op... maar door de rente is daar 100 miljoen bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld... aan partijen waar hij geld van leende. Daardoor heeft hij volgens de rechter veel te lang te weinig rente betaald. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is... moet hij dan de complete boete betalen of een borgsom. En die is ongeveer even hoog als de boete. Het weer, hier en daar opklaringen. In de loop van de ochtend wisselvallig. Later vandaag buien en lokaal kans op hagel en onweer.